uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Het aantal coronapatiënten op de intensive care blijft dalen. Het zijn er nu 410, 22 minder dan gisteren. Het aantal IC-patiënten met andere aandoeningen is net als gisteren weer gestegen. De percentuele daling van de coronapatiënten gaat deze week harder dan de afgelopen drie weken. De vrijgekomen intensive care plekken worden volledig gebruikt voor de overige zorg. Mensen die ziek zijn geworden door werk waarbij ze zijn blootgesteld aan schadelijke stoffen... moeten snel en zonder veel moeite een schadevergoeding krijgen. Dat zegt een onderzoekscommissie. Het kabinet had advies gevraagd na de Chrome 6-verfaffaire bij de NS. In de werkplaats moesten mensen treinen schuren waar die kankerverwekkende verf op zat. Sommigen werden daar ziek door. Volgens de commissie stelt in de praktijk maar een klein deel van de betrokkenen de werkgever aansprakelijk. Bewijzen ziek te zijn geworden door het werk is vaak lastig. De procedures duren lang en ze zijn duur en belastend. Bij de jeugdgevangenis in Breda heeft een arrestatieteam vanmiddag een medewerker bevrijd. Mogelijk werd die gegijzeld. Er zijn drie jongeren opgepakt. Meer wil de politie en de gevangenis er niet over kwijt. mensen in de buurt zeggen dat ze harde knallen hebben gehoord. reisorganisaties moeten hun klanten toch de mogelijkheid geven hun geld terug te krijgen. Dat schrijft minister van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer. Nu geven bedrijven vaak nog een voucher, maar de Europese Commissie vindt dat niet goed. Gisteren zei premier Rutte nog dat vouchers wat hem betreft gewoon konden blijven... omdat de EU daar niet tegen zou optreden. Maar het kabinet gaat nu dus toch overstag... mede omdat de Europese Commissie toch dreigt met sancties. Minister van Nieuwenhuizen roept reizigers wel op om de tegoedbonnen te accepteren als dat kan. En in delen van Frankrijk waar weinig coronabesmettingen zijn... mogen vanaf 1 juni cafés en restaurants weer open. Verder mogen de Fransen in juli en augustus weer op vakantie in eigen land. Het is nog niet duidelijk of buitenlanders dan ook mogen komen.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 we want. ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. On your numb to the touch. You cannot chase this ghost away. And this too shall pass, this too shall pass. It won't always be the same. And every single scar that you claim is a stone in the path to every single choice that you made has led you this way. So lay your head on me. left you dead when you were a little girl. You think I'm gonna leave, cause history repeats, we've seen it around the world. Well, all that we're told is this, so get old, we'll cheat, and we'll both get hurt. Against all the odds, we'll pray to the gods that this love works. When all we see is bad blood and mistakes, all we hear is sad songs about heartbreaks, and no matter how Forgive and forget for we gonna bed and we gonna be okay. Some people pretend it's not gonna end and then up and walk away. But that isn't me, I'm not gonna leave, I'm here to stay. When all we see is bad blood and mistakes, all we hear is sad songs about heartbreaks.